but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did oh, these things. Well, I had a lie, had a lie, had a lie. And now our emotions are drained. Cause a lie, and a lie, and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back.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 Hij heeft tegen informateur Roosentaal gezegd meer te zien in een coalitie van zijn partij met VVD, D66 en GroenLinks, de Paars Plus variant. Cohen zei dat hij de onderhandelingen over Paars Plus echt wil ingaan met de inzet om er een succes van te maken. Nu praat Roosentaal met CDA-fractievoorzitter Verhagen. Die zei bij het begin dat hij niets uitsluit, maar dat hij nu eerst wil horen wat de VVD wil. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden gedaald. Volgens het CBS is de Nederlandse consument pessimistischer geworden over de economie. Wel geven Nederlanders iets meer uit, maar het geld wordt niet besteed aan duurzame goederen... zoals auto's, kleding en schoenen. De politie heeft op het Centraal Station in Amsterdam een Brit aangehouden in verband met het bezit van kinderporno. Tegen de man van 43 was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De politie was getipt door Britse rechercheurs. Die wisten dat de Brit op het Centraal Station was. De Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie werken al langer samen met Britse instanties om criminelen uit Groot-Brittannië op te pakken. Het aantal doden door het etnisch geweld in Kirgizië ligt veel hoger dan gemeld. Volgens interim-president Baeva zijn er mogelijk 2000 mensen om het leven gekomen. Het officiële dodental staat op 191. Veel slachtoffers zouden volgens moslimtraditie direct zijn begraven. Het geweld speelde zich vooral af in de zuidelijke stad Osh, waar veel huizen zijn vernield en Oezbeken op de vlucht zijn geslagen. De Russische president Medvedev denkt dat de olieramp in de Golf van Mexico wel eens het einde van BP kan betekenen. Rusland is een belangrijke partner van de oliemaatschappij. BP haalt er bijna een kwart van zijn omzet. Volgens Medvedev is BP miljarden kwijt aan schoonmaakkosten en schadeclaims.